bladzijde 29, vanaf de Gatima. Orchadash al ir, Orchadash al Zion Tair, Orchadash al Zion Tair, Orchadash al Zion Tair. Veniske, veniske hulanu or, ונזכה, ונזכה כולנו מהרה לאורו. Baruch ata Adonai, hayotzer amorot. Amen.